Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Limburg regent het alweer en verslaggever Roel Pauw staat er middenin. Ja, mooi hè. Op, op zich is dat een mooi geluid. Maar het is ook het geluid van potentiële overlast. Gisteravond zorgde regen in Limburg al voor veel nattigheid. Straten liepen onder in Eigelshoven, Ransdaal en Kerkrade. En zelfs de A79 bij Heerlijk kwam onder water te staan. Het waterschap moet hard aan de bak. In het zuiden hier, in eh, bijvoorbeeld Schin op Geul... is eh, gisteravond 85 mm in, eh, in drie uur gevallen. dat zijn extreme hoeveelheden. En we proberen met man en mouw in ieder geval eraan te werken... dat er zo weinig mogelijk overlast is. Het KNMI verwacht nog tot morgenavond veel regen in Limburg... en daarom geldt code oranje. De meeste Nederlanders willen niet dat de coronaregels verder worden versoepeld. Bijna de helft wil zelfs dat ze weer strenger worden, blijkt uit onderzoek van INO Research. Meer dan de helft vindt dat het kabinet te snel heeft versoepeld. Ook jongeren blijven liever nog even voorzichtig, maar 3% wil helemaal van alle maatregelen af. Er is een miljoen euro opgehaald voor de gouden tip in de zaak van Tanja Groen. Die studenten raakte in 1993 vermist na een feestje. Haar lichaam is nooit gevonden. De inzamelingsactie voor het tipgeld was laatst gestart door Peter R. de Vries. De burgemeester van Utrecht is klaar met jongeren die voor overlast zorgen... en dus gaan drie parken vanaf 11 uur s avonds dicht. Nou, ik las het net. Precies net. Ik las het echt net. Het gaat om Park Lepelenburg, het Park en het Griftpark. Jongeren daar begrijpen het wel. Ja, er wordt wel veel geschreeuwd en zo. Ja, het is wel het hoogtepunt meestal van het weekend. Weet je, dan gewoon allemaal feestende mensen hier. Maar soms dan zie je ook heel veel glas ook op de grond liggen. Dus wat betreft dat snap ik het ook wel weer wel. Maar als ze ergens anders naartoe moeten, ontstaat daar misschien wel overlast. Heeft deze toezichthouder in het park niet zoveel problemen mee. Ja, maar <laughs> dan is het niet met mijn pakje aan. <laughs> Kijk, zolang ze hier niet zijn, dan is mijn werk gedaan. De nachtsluitingen gaan vrijdag in en duren in ieder geval tot en met 6 augustus. Het weer langs het oosten en in Limburg blijft het dus nat. Zeker helemaal in het zuiden kan weer een hoop regen vallen. Het wordt vandaag 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Blijkt uit onderzoek van INO Research in opdracht van de NOS. Een kwart vindt dat de versoepelingen van eind juni juist wel konden. De brancheorganisatie van biologische boeren slaat alarm over de aardappelziekte Vitoftora. De oogst kan daardoor teruglopen tot slechts een kwart van de normale oogst. Malta heeft op het laatste moment afgezien van het invoeren van een vaccinatieplicht voor reizigers. Wel moeten toeristen en zakenmensen die het land bezoeken eerst in quarantaine als ze niet zijn gevaccineerd. Het weer, vooral langs de oostgrens en in Limburg, periode met regen.